Ik ben trots op de ploeg. Niet alleen in het stadion, maar door de hele stad wordt de overwinning gevierd, zoals op het Rembrandtplein. Hey, hey, dit is toch geweldig? Dit is geweldig. Ja, ben je blij? Ja, zeker. Moeilijk seizoen geweest, hè? Zeker, heel zeker. Op het laatste het ging niet meer. Alleen maar, laatste minuut. Het schijnt klaar te zijn. Eigenlijk zijn de feesten door de stad niet de bedoeling... omdat er niet genoeg beveiligers zijn om toezicht te houden. Niet iedereen viert vanavond feest. Pek Zwolle verloor met 0-2 van Sparta en degradeert naar de eerste divisie. Het Rode Kruis heeft een crisisnoodopvang opgezet bij het AZC in Ter Apel. Gisteravond was het zo druk bij het aanmeldcentrum... dat asielzoekers moesten slapen in wacht- en kantoorruimtes zonder bedden. Verslaggever Lars Geerts. Nou, om, om die situatie opnieuw te voorkomen... geeft staatssecretaris Van den Burg van Asielzakers... dus nu de opdracht aan de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen... om opvang te regelen. En die kan dat niet weigeren. Daarom staan nu grote tenten op het eh, terrein waar asielzoekers kunnen slapen. Afgelopen dagen is al geprobeerd om vluchtelingen naar andere gemeenten te sturen... om zo de druk op de apel wat te verlichten, maar dat is niet gelukt. Oekraïne stelt voor om hun zwaargewonde soldaten die ingesloten zitten in de staalfabriek in Mariupol te ruilen voor Russische militairen die gevangen zijn genomen door Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense vicepremier laten weten. Er wordt nog onderhandeld over de mogelijkheden. En vanaf volgende week hoef je ook in het vliegtuig geen mondkapje meer op. Het Europese RIVM vindt dit niet langer nodig. Omdat het advies niet bindend is, kunnen luchtvaartmaatschappijen er toch voor kiezen om de kapjes te verplichten. Verder worden mondkapjes wel nog geadviseerd voor mensen die niezen en hoesten. Het weer vannacht wordt overal droog, er kan wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een lekker zonnetje, het wordt een graad of 20. Zin in zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.

rides on magic carpets. It's a fairy tale to me, but you're in tune. It's shattered by the final frame of the movie scene that generates your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 just fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine. cry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 Blijf ik nog een nacht bij jou? ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 啊。

the tender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 all these ignorance keeps on showing. don't feel like I belong in this world. I don't feel like I belong in this world. Cause it's all too much. Don't say too Oh. walking around A face in the crowd Face in the crowd in the crowd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 jouw keuze ZFM.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 idee Echt nooit gedacht Dat ik iemand zo missen zou Geen idee Echt nooit gedacht Totdat ik jou Totdat ik jou Dat ik dit geen idee Dat ik jou ooit gedacht Dat ik niet dacht Dat ik dit zo missen zou